12 uur. Krol met het NOS Journaal. De Nederlandse Orde van Advocaten slaat opnieuw alarm over de sociale advocatuur. Prodeo-advocaten krijgen door de overheid zo weinig betaald... dat steeds meer van hen stoppen, zegt de orde in Nieuwsuur. Die heeft daarom een brandbrief gestuurd naar minister Dekker voor rechtsbescherming. Als er geen geld bij komt, overwegen de advocaten stiptheidsacties of een staking... Volgens de advocaten vragen ze al jarenlang om meer geld voor de sociale advocatuur... en is er nu een noodmaatregel nodig. Anders kunnen mensen die zelf geen advocaat kunnen betalen... straks niet meer naar de rechter. Het Britse lagerhuis heeft het verzoek van premier Johnson... om nieuwe verkiezingen te houden afgewezen. Johnson had een tweederde meerderheid van 434 stemmen nodig... maar hij kreeg slechts de steun van 298 parlementariërs... Veel parlementsleden onthielden zich van stemming. Eerder op de avond stemde het Lagerhuis al tegen een brexit zonder deal... maar daar moet ook het Hogerhuis nog over stemmen. Het afwijzen van een no-deal brexit was voor Johnson de reden om aan te sturen op verkiezingen. De zorgpremie wordt volgend jaar ongeveer 3 euro per maand hoger. Dat is de verwachting van het kabinet, gebaseerd op de kosten die in de zorg worden gemaakt. Het is ook een richtlijn voor de zorgverzekeraars. Die bepalen in november hoe hoog de premie voor de basisverzekering uiteindelijk wordt. En de Oostenrijkse skier Marcel Hirscher stopt met topsport. Dat maakte hij vanavond bekend in een live-uitzending op de Oostenrijkse tv. Hirscher, die een Nederlandse moeder heeft, is 30 en geldt als een van de beste alpine skiers aller tijden. Hij is zevenvoudig wereldkampioen, veroverde 67 wereldbekerzegers en pakte twee keer Olympisch goud. Het weer. Vannacht nieuwe buien, mogelijk met onweer en wind. Het koelt af tot een graad of 11. Ook de komende dag is het regenachtig. En er staat een flinke wind. De temperatuur ligt rond 17 graden. Dit was het NOS Journaal.